met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Berlijn is zeker één dode gevallen... en zijn vier mensen gewond geraakt. Er werd geschoten op een evenementenlocatie in de wijk Kreuzberg. Volgens Duitse media zijn de schutters op de vlucht geslagen. De politie en andere hulpdiensten zijn in grote getalen aanwezig... en het gebied is afgezet door zwaar bewapende agenten. Waarom er is geschoten is niet duidelijk. Duitse media melden dat er kort voor de schietpartij ruzie was. De Amerikaanse advocaat die pornoactrice Stormy Daniels vertegenwoordigde... is in een rechtszaak tegen president Trump... is veroordeeld voor een poging om sportmerk Nike af te persen. Michael Avenadi had geprobeerd om het bedrijf ruim 23 miljoen euro afhandig te maken. Volgens de raadsman had Nike illegale betalingen gedaan aan jonge basketballers. Hij dreigde dat naar buiten te brengen tenzij het sportmerk hem betaalde. Nike weersprak de beschuldigingen en klaagde Avenadi aan... Later dit jaar krijgt hij zijn straf te horen. Hij kan veroordeeld worden tot 40 jaar cel. Bij een brand in een weeshuis in Haiti zijn 15 kinderen om het leven gekomen. Veel slachtoffers konden niet gered worden omdat hulpdiensten te laat kwamen. Ook waren er te weinig ambulances om ze naar het ziekenhuis te brengen. Het weeshuis in hoofdstad Port-au-Prince gebruikte kaarsen als verlichting... omdat er problemen waren met de elektriciteitsgenerator. Of dat ook de oorzaak van de brand was, is niet bekend. Zeelse bestuurders zijn woedend over het afblazen van de marinierskazerne in Vlissingen. Volgens de burgemeester van Vlissingen heeft Defensie achter de rug van Zeelse politiek om gezocht naar alternatieve locaties. Hij en de commissaris van de Koning Polman spreken van onbehoorlijk bestuur. Beiden zeggen dat het vertrouwen in het kabinet is geschaad. Wel zeggen ze open te staan voor een gesprek over compensatie. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 7.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 Rock your body. Rock your body. Rock your body. Rock your body. Rock your body. in a breakup song. I danced the night away and I cried alone. Cause since we broke it off, it's been so goddamn hard. Don't wanna fade away, but I can't go on.